12 uur. Freddy met het NO. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor door het winterweer. Dat schrijft de Volkskrant morgenochtend. De minister schreef aan de Tweede Kamer dat er op 3 en 4 februari door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Uit een interne evaluatie van de NS blijkt echter dat er 662 infrastoringen waren, voor het overgrote deel kapotte wissels. Schultz zegt in een reactie dat ze het in de de Kamerbrief alleen heeft gehad over de storingen die invloed hadden op de dienstregeling. Wissels die niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast, telden ze niet meer mee. Oud-minister Jaap Boersma is overleden. Boersma kwam van de ARP, een van de partijen die opging in het CDA. Hij was aan het begin van de jaren 70 minister van Sociale Zaken in de kabinetten Biesheuvel, waar hij opviel door zijn progressieve standpunten. In 1973 accepteerde hij een ministerspost in het linkse kabinet Den Uyl. Na zijn politieke loopbaan stapte hij over naar het bedrijfsleven. Jaap Boersma is 82 jaar geworden. De Amerikaanse president Obama wijst een gewapend ingrijpen in Syrië van de hand. Volgens hem is de situatie in Syrië veel ingewikkelder dan die in Libië, waar de VS meedeed aan NAVO-acties. Gisteren riep de republikeinse senator McCain op tot luchtaanvallen op Syrië. Hij wil dat de VS een internationale missie leidt om strategische doelen te bestoken. dat moet dan leiden tot het vertrek van het regime van president Assad. In de Champions League heeft AC Milan zich ten koste van Arsenal geplaatst voor de kwartfinale. Arsenal won in Londen met 3-0, maar AC Milan had de eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen.